Gigant. Dit weekend is CFM, Masters FM en de weekendhits knallen uit je radio. Dit zijn de Marlboro Masters, editie 12 op Masters FM. promis Tu m'as promis.